wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen vinden niet dat er iets moet veranderen in de kabinetsplannen om de economische crisis te bestrijden. Het Centraal Planbureau kwam vanochtend met betere cijfers over de economische situatie. Het CDA is blij met die cijfers, maar voegt eraan toe dat bij het verbeteren van de financiële situatie een inhaalslag moet worden gemaakt. De PvdA noemt de eerder gemaakte afspraken buitengewoon verstandig en noemt het herstel kwetsbaar. Oppositiepartij SP vindt juist dat het kabinet meer moet doen om de economie te stimuleren. In Afghanistan zijn ten noorden van Tarinkoot twee Nederlandse militairen gewond geraakt door een bermbom. De verwondingen van één militair zijn ernstig. De familie is ingelicht en de militairen waren op patrouille. De gewonden worden behandeld in het hospitaal op Kamp Holland. Vorige week raakten ook twee Nederlanders gewond toen ze op patrouille waren. Ze reden in het noorden van de Baluchi-vallei op een bermbom. En eergisteren raakte een Nederlandse militair licht gewond door een bermbom. In het zuidoosten van Turkije heeft een winkelier twee mensen doodgeschoten... toen zijn winkel werd belaagd door Koerdische betogers. Zes mensen raakten gewond. De winkeleigenaar is gearresteerd. In veel steden gingen Koerden de straat op om te betogen tegen het verbod van de landelijke Koerdische Democratische Partij. Volgens de Turkse televisie bekogelden tientallen jonge Koerden in Bulanik winkels en banken met stenen en molotovcocktails. De eerste korte baanwedstrijd op natuurijs wordt donderdagmiddag gehouden in Nijelamer, een dorpje in de buurt van Wolvega in Friesland. Volgens de voorzitter van de ijsclub is het ijs op de baan nu zo'n 3 centimeter dik en dat moet 5 centimeter worden. De KNSB heeft de wedstrijd in Nijelamer erkend. Het weer, de zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is er meer bewolking en vanuit het noordwesten is er kans op sneeuw of natte sneeuw.